moet met het NWS-journaal. Het aantal doden van de raketaanval in de Oost-Oekraïnse stad Mariupol is opgelopen tot zeker 29. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa noemt de aanval van vanochtend schandelijk en roekeloos. De OVSE eist een grondig onderzoek naar het incident. Oekraïense rebellen ontkenden eerder vandaag dat ze verantwoordelijk zijn voor de aanval. Maar een leider heeft wel gezegd dat ze een grondaanval op Mariupol zijn begonnen. De afgelopen dagen leidde het geweld in Oost-Oekraïne weer op... met ruim 260 doden in negen dagen. In Berlijn is een hoogzwangere vrouw van 19 in brand gestoken en overleden. Ze is ook meerdere malen met een mes gestoken. Wandelaars vonden het slachtoffer gisteren in een stuk bos. De politie heeft twee mannen van 19 opgepakt voor de moord. Een van de verdachten is de ex-vriend van de vermoorde vrouw. De identiteit van de andere man is nog onbekend. De verdachte en het slachtoffer komen alle drie uit Berlijn. Japan reageert boos op een internetfilmpje waarin wordt beweerd dat een van de twee Japanse gevangenen is onthoofd door de Islamitische Staat. Japanse en Amerikaanse onderzoekers bekijken of de video echt is. Het is een geluidsopname met een afbeelding van de andere gegijzelde Japanner, die foto's vasthoudt van het onthoofde slachtoffer. De Japanse premier Abe zegt dat zijn land niet buigt voor terreur. Premier Rutte vindt het passend dat koning Willem-Alexander in Saoedi-Arabië is... om de laatste eer te bewijzen aan de overleden koning Abdullah. Hij reageert op kritiek uit de Tweede Kamer... dat er geen zware delegatie hoort te gaan naar een dictatuur... waar mensenrechten worden geschonden. Volgens Rutte is het gezien een goede relatie met Saudi-Arabië normaal dat Nederland op het hoogste niveau aanwezig is. Het weer vanavond zijn er flinke opklaringen. In het oosten van het land kunnen natte weggedeelten weer opvriezen, waardoor het opnieuw glad kan worden.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 Berne, Berne, Berne. Berne. Nee, nou weet je, we noemen gewoon eh, Fox. Fox Stevenson is veel makkelijker. Prachtig eh, semi-instrumentale nummer van hem. Sweet Soda Pop. Wel twee plaatsjes gezakt, acht weken in de lijst. What's do to get a drink of soda pop around here? Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. Jawel, present. Ik ben er weer. Ook dit uur eh, sta ik weer eh, helemaal voor je klaar. En dit uur staat weer helemaal in het teken van de, de lekkerste hits. De heetste hits van Europa. En dit wordt nog een eh, oude jingle gewoon, hè? Ik vind het best wel blij met die oude jingles. Even kijken hoor. Was, was die ook alweer? Nou ja, maakt in ieder geval niet uit. Eh, je gaat ze nog vaak genoeg horen eh, dit jaar bij CFM. Al die oude jingles. Ehm, het is natuurlijk 25 eh, jaar lang hè, dat CFM alweer bestaat. Nou, ik ga er niet te veel bij stilstaan vandaag. Maar in ieder geval zijn er heerlijke, heerlijke oude jingles. Maar goed, we gaan het over nu hebben. Dan gaan we naar nummer 18 kijken. Dat is uh, Vince Joy met Riptide twee plaatsen gestegen. Na uh, vier weken in de lijst hebben gestaan staat hij op nummer 18. Kaigo Firestone, één plaatsje gezakt, 17e positie. En hebben we Sir Ian McKellen. En ik uh, blijf de videoclip gewoon draaien hoor, hier op de radio. De videoclip zie je niet, maar wel dat hele mooie intermezzo... Uh, in het midden van de plaat van George Ezra. Listen to the man heb ik het dan over natuurlijk. En die staat op nummer 16 in de Euro Breakdown. George Ezra, listen to the man. Met een intermisse van Sir Ian McKellen, oftewel Gandalf. We kennen hem allemaal. George Ezra. I feel your head resting heavy on your single I want to hear all about it. Get it all off your chest, too. I feel the tears and you're not alone, no. When I hold you, well, I won't let go. I, should. we at you if you fall. I can't tell you enough. I hate to hear that you're feeling low. I hate to hear that you won't come. wait, wait, wait, hold up. Ian. Yes? What's yes. going on? McKellen. I'm trying to shoot a video for my song. Well, I'm just trying to sing the song. It's such a fantastic song. Well, thank you very much. I, I think I sing it rather well. Well, debatable, but I keep trying to do my thing. Yes. And you're just there. Look. Yes. Someone, ah, thank you. There was someone bringing you a gong on. Mm. He was taking mm. it off. You got a drink. Mm. I don't even get that. Oh, well, I'm sorry, but I'm just so excited to be here. You know, da, da, da, uh, I understand that, but it's just a frustration. Do you know, Jeff, uh, George, yeah. you know, I love all your music. Oh, from, from Bucharest onwards. Budapest. Budapest. Mm. Yeah. If I can just uh, just uh, well just be here, you know. As long as as long as I, really I have to space here. to breathe and do my thing. Well, of course. Yes. Mm, thank you very much. Ready? I'm ready. Yes. So am I. Het is een lekker vrolijk nummer, hè? Je gaat helemaal zo uh, op en neer. En Sir Ian McKellen, die... Uh, Ja, die spreekt nog wel eens wat uh, verkeerds uit. Want eh, Gandalf ja, die is ook alweer een paar honderd jaar oud. je een beetje eh, Lord of the Rings en Hobbit moet geloven. Hij mist alleen een heel groot gedeelte van zijn baard toch in de videoclip. Dat vind ik wel een beetje jammer. Dat hij niet gewoon echt als karakter, character van Gandalf erin staat. Maar dat maakt niet uit. George Ezra.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 Helder. Inderdaad, Megan Trainor op nummer 13 was dat... met Lips Are Moving en daarvoor hoorde je Hoziers... Hake Me To Church op 15. En voor de echte wiskids onder ons, hè. De economie, de later, de wiskundekenners. Je hebt een nummer gemist. Ja, klopt, dat is nummer 14. Is blijven zitten deze week vijf weken lang in de lijst. En dan heb ik het over Flowrider met GDFR. Die hebben even overgeslagen. Er slaan nog wel meer over, want we gaan aan de top 10 beginnen van deze week. 12 vinden we namelijk Taylor Swift, Shake It Off. Die ga ik eh, niet voor je draaien. Op 11 vinden we Jesse J, Masterpiece. Met twee plaatsen gezakt, zes weken in de lijst. En, eh, en voorheen een nummer 1 hit. Nu ondertussen meer dan 18 weken in de lijst. Je hoorde het net al, maar je gaat het nog een keer horen. heb ik het over Megan Trainer. All About That Bass. Vorige week uh, op de zesde positie, hoogste positie ooit dus uh, voor deze dame.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 Zandvoort rijdt door, wat om eh, vijf uur zal beginnen. waar die nou weer mee aankwam zeulen? Ik hoop dat hij het straks na de klok voor vijf uur wel even vertelt voor je. Ik ga het niet verklappen. Nummer 10 in de handen van Megan Trainer, All About The Bass. Eh, vorige week op televisie probeerde de Edwin Evans Band eh, dit eh, prachtige nummer te coveren. Nou, ik werd er niet zo vrolijk van. Ik vind deze versie toch echt mooier. Edwin Evans Band maakt mooie muziek hoor. Doet in principe alleen maar covers. Ze doen het goed, maar blijf van Megan Trainor af, wil ik bijna zeggen. Megan Trainer, All About That Bass. Dus op nummer 10 in de Euro Breakdown. En uh, ja, vijf voor half uh, vijf. Weer 10 eh, platen gehad. Even tijd voor een kleine resume van 20 tot en met 10. En dat gaan we weer overschakelen met Studio 2000. Dat is heel ver weg. die zit namelijk in Brabant ergens of Limburg. misschien klinkt het een beetje ver weg, maar hij doet zijn best in ieder geval. Sander! Op nummer 20 Ali Merchant met Rape Up. Op nummer 19 Fox Stevens met Swoda met Sweet Soda Pop. Op 18 Fancy Joy Riptide. Op nummer 17 Keigo met Firestone. Op nummer 16 George Ezra met Listen to the Man. Op 15 Hozier met Take Me to the Church. Op 14 Flowrider met GDFR Going Down for Real. En op 13 Megan Trainer Your Lips Are Moving. Op 12 Taylor Swift met Shake It Up. Op 11, Jesse J met Masterpiece.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 Ik heb een beetje last van die harde dreun van jullie. Ik vind na, ik vind naar een Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et House. C'est parti! zijn gestegen weer na 10 weken tijd. This is Albatross, yeah. Zesde positie was de hoogste positie voor deze Aaron Chupa. Het is tijd voor wat uh, rust hier in het programma. James Newton Howard. Come into the tree. They strung up a man. They say who murdered three.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 To the truth. Games. James Newton Howard samen met eh, Jennifer Lawrence, The Hanging Tree. Ehm, ja, wat kan ik daarover zeggen? Uh, eh, achterpositie in de Eurobreakdown, Breakdown, dat kan ik erover zeggen. Ik vind altijd een eh, nummer, ik word er best wel stil van. Ik weet niet hoe het met jou thuis zit. Hans, hoe zit het met jou? Want jij zit iedere week te luisteren, zag ik voorbij komen. Ik ben wel even benieuwd. Laat even een berichtje achter. niet alleen Hans hoor, de rest mag het ook doen. Op facebook.com slash ik ben wel benieuwd eh, hoe je ervan vindt. Wil je nou niet naar die site gaan, die mag het ook voor mij twitteren. He, gebruik een eh, hashtag, eh, hashtag wat zullen we doen, EBD. Ja? Ja. Vind ik een goeie. Hashtag EBD. E Twitter even wat je ervan vindt. stuur even een tweet. Dan retweeten hem en dan zorgen we dat gewoon heel Nederlands het kan lezen. Ik god niet hoe de Twitter <laughs> verder werkt hoor. Maar ik denk dat Sander dat wel wel in de gaten gaat houden voor me. Hier is zo'n social media guru nummer 1 dat eh, doet hij eh, goed, die eh, jongen. Um, ja, 7. Zullen we daar maar eens mee gaan beginnen? Nou, weken wat iets lekker lijf zitten. is. slaan we over 12 weken in de lijst op nummer 7 in de Euro Breakdown. Maroon 5. Vorige week dus ook op 7. En 7 was ook de hoogste notering uh, voor dit prachtige nummer met Animals. Ik uh, vind dat het tijd is voor uh, Bruno Mars en Mark Ronson. En dan heb ik het over uh, Uptown Funk. Nummer 6, Mark Ronson en Bruno Mars. Uptown Funk. This is that ice cold Michelle fight for that white gold.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 het eh, even. Hashtag EBD. Of hashtag uh, eh, CFM. Hashtag EBD is beter. Wat jij eh, dit weekend gaat doen, of wat je van de uitzending vindt, wat je van de muziek vindt. Wie jij op nummer 1 wil zien, ga zo maar door. Noem het en tweet het, hashtag EBD. Of ga even naar facebook.com slash Breakdown laat daar, daar je berichtje achter. Dit is nummer 6 met Mark Ronson en Bruno Mars, Uptown Funk. Ook goed vertegenwoordigd in de Nederlandse hitlijst, eh, deze man. Vorige uur kon je horen eh, waar hij stond. Vijfde positie eh, voor hun. Ik vind het knap hoor, ik doe het ze niet na. Volgens mij eh, stromen echt de hashtag binnen ondertussen. Of eh, valt er wel mee? Nou, ik ben even aan het kijken. En er is inderdaad al een tweet binnengekomen met EBD. Oké. Maar ik krijg hem even niet meer tevoorschijn. Oh, je krijgt hem niet meer tevoorschijn. Uh, hoe kan dat nou? Mijn telefoon houdt mee op. Oké, nou er zit inderdaad een mooie piepje in als je praat, maar dat maakt niet uit. Je telefoon houdt ermee op. Nou, dan ga ik het wel even kijken op mijn telefoon, iPad, televisie, of onze Hans. Hè, dat kan ook. Hans Wassenaar, goedemiddag. Kijk, die is er ook. Het hele programma. Alle mensen zijn eh, klaar voor, voor het volgende uur. Vijf uur zo direct. Eh. Zandvoort draait door. Maar nu eerst David Guetta met Dangerous. Vijfde positie deze week. Vorige week nog op de derde plek. Veertien weken in de lijst. eerste positie was de hoogste plek voor een David Guetta samen met Sam Martin. Met het prachtige Dangerous. You, you take me down, spin me around. You got me running all the light. sound. Talk to me now, let me inside your mind. Destinations eh, gebruiken ze voor op Twitter. Dus eh, zullen we de hashtag veranderen? Ja, zullen we dat doen? Ja, de hashtag Euro Breakdown gewoon. Ja, gewoon een Euro, Euro Breakdown. Breakdown. Dat is wat duidelijker. Dus eh, laat even achter op Twitter je hashtag Euro Breakdown. David Quetta, Sam Martin op nummer 5 met het prachtige Dangerous. Emma Louise staat op nummer 4 met Jungle. In My Head is a Jungle Jungle. Emma Louise op nummer 4. In the dark room we fight. Make up for our love. I've been thinking, thinking about you. About us. snelste talen waren eh, deze uitzending. Uh, Alesso met Tavlo, die was de snelste stijger. En uh, Joseph Selver met uh, Diamonds de snelste Iedere daler. vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. En dan zijn we aangekomen aan de top 3. Maar hoe zag die de vorige week ook alweer uit? Als je het begin hebt gemist, hier is hij. Nummer 3. Op 3 eh, vonden we David Guetta. Op 2 Stromae, Lord Pusha En op 1 Taylor Swift. Deze week op nummer 3 staat Egglesmith. 17 jaar is pas. Samen met de twee broers van 19 en 15 is dit Cool op nummer 3. Hier in de Euro Breakdown. Bijna 5 uur, bijna aangekomen aan de nummer 1. Wie is 3? Egglesmith. Ik uh, zeg, uh, nou, ik denk dat we er nog wel wat meer van gaan horen dit jaar. De Euro Breakdown, de countdown of the continent.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 Martin J. Part 1. Hier zit uh, eh, Lord. Gaan met Pusha T en Q-Tip. Tien weken lang in de lijst, deze week op nummer 2, vorige week dus ook. Lekker blijven zitten met die prachtige nummer Meltdown. Hoogste positie ooit, uh, was uh, twee weken geleden om precies te zijn. Stond hij op nummer 1. goed dan eh, is het geen verrassing meer wie er op nummer 1 gaat staan. Dat is een eh, prachtige dame uit het Amerikaanse. Vorige week ook op nummer 1, hoogste notering nummer 1. Acht weken pas in de lijst is Taylor Swift. weekend. dressed like a daydream. So knap. En zit je niet meer op Spotify en op Deezer en dat soort eh, streaming music eh, programma's. En toch nog de nummer 1 halen hier in Europa. Ze hebben deze dame goed voor elkaar gedaan. Ze hebben hard voor moeten vechten. Wat vanaf de 16 heeft ze al eh, eigen nummers geschreven en gedichten en liedjes en zo. Dus ze hebben echt hard voor genoeg. Maar het is er gelukt, hè. De nummer 1 in de Euro Breakdown, Taylor Swift met Blank Space. Acht weken in de lijst prachtig nummer ook op en dat soort dingen zingen ze allemaal. Eh, echt top gewoon. Benieuwd of ze er volgende week nog is? Schakel dan gewoon volgende week even in, dan eh, weet je het.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 All the gangbangers forgot about the drive-by. You gotta get your groove on before get paid. So tip up your cup and throw your hands up and let me hear the party. Say, I'm kinda buzzed and it's all because this is how we do it.